Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het kabinet investeert vanaf volgend jaar 4,5 miljoen euro per jaar in het bestrijden van antisemitisme. En met dat bedrag moet jodenhaat de kop in worden gedrukt. En ook wil het kabinet dat er hardere maatregelen komen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Aan de ene kant eh, preventie. Dan heb je het bijvoorbeeld over het beveiligen van eh, Joodse instellingen. Eh, daar moet, dat moeten ze nu grotendeels zelf betalen. Dat wordt dan dus door de overheid betaald. Het kabinet kijkt ook of de subsidies kunnen worden ingetrokken... voor organisaties die zich schuldig maken aan antisemitisme. En het kabinet onderzoekt ook of het Nederlanderschap kan worden afgenomen... van mensen met een dubbel paspoort die veroordeeld zijn voor antisemitische misdrijven. het is nog niet zeker dat die strengere maatregelen er ook echt gaan komen. Dat wordt nog onderzocht. Het UWV heeft onderzocht hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden... door de fouten die ze hebben gemaakt met de WIA-uitkering... die je krijgt als je ziek bent. Volgens hen gaat het naar schatting om tussen de 25.000 en 50.000 mensen. De uitkeringsinstantie heeft nu honderden medewerkers nodig... om de berekeningen opnieuw te maken en de boel op te gaan lossen. Rijke landen moeten ieder jaar met elkaar 250 miljard dollar gaan geven... aan armere landen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat plan ligt nu op tafel na dagen van onderhandelingen op de klimaatop in Azerbeidzjan. Maar dat bedrag is waarschijnlijk niet genoeg, zegt klimaatredacteur Rob Rademaker. De behoeften van ontwikkelingslanden zijn eigenlijk veel groter. Dat geven ze zelf aan en dat blijkt ook wel uit de rapporten. En ik vermoed dat de landen waarom het gaat, dus de arme, kwetsbare landen, ehm, hier toch wel negatief op gaan reageren. En met dat geld moeten armere landen hun uitstoot omlaag gaan brengen en zich gaan beschermen tegen klimaatverandering verandering. Kickout Zwarte Piet wil niet meer gaan demonstreren bij de intochten die er dit jaar nog aankomen. Volgens de actiegroep hebben bijna 30 gemeenten na gesprekken besloten om alleen nog maar roetveegpieten in te gaan zetten. En daarom is het volgens hen niet meer nodig om te demonstreren. En dan nog dit. De politie in West-Brabant heeft een tuinkabouter gevonden... die volledig was gemaakt van 2 kilo MDMA. Dat is de werkzame stof in ecstasy. De kabouter zat in een partij andere drugs. En omdat de politie het maar een vreemde plek vond om een tuinkabouter te bewaren... besloot ze die te gaan testen op verdovende middelen. En waar in West-Brabant die partijdrugs is gevonden en of er verdachten zijn opgepakt, dat is niet bekendgemaakt. Het weer dan nog. Er trekken buien over met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En aan zee is er kans op zware windstoten. Vanavond is er ook nog kans op regen. Morgen begint droog. Later komt er opnieuw regen aan bij 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits ook inmiddels in volle gang. De meeste files hebben daar niet veel meer vertraging dan zo'n 5 tot 10 minuten. Weinig bijzonderheden verder. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Zoetwoude Rijndijk 8 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 maar zorgminister Agema wil het gedogen. Op de klimaattop in Azerbeidzjan ligt voor het eerst een concreet bedrag op tafel... voor klimaatsteun aan arme landen. Rijke landen zouden vanaf 2035 jaarlijks 250 miljard dollar gaan betalen... Ontwikkelingslanden willen vier keer zoveel. Kickout Zwarte Piet is niet langer van plan om de komende tijd te demonstreren bij Sinterklaas-intochten. Volgens de actiegroep is het niet nodig nu bijna 30 gemeenten na gesprekken toch alleen roetveegpieten gaan inzetten. Het weer, vanavond en vannacht een enkele winterse bui, lokaal kans op gladheid.